Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amsterdam begint vandaag een proef met fouilleren. Agenten gaan daar preventief checken of voorbijgangers een wapen in hun tas of auto hebben liggen. Amsterdam hoopt op die manier iets tegen alle steek- en schietpartijen in de stad te kunnen doen. Er is veel kritiek op het experiment. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is er bijvoorbeeld niet blij mee. De groepen die verkeerd gedrag hebben, daar moet je tegen optreden. Alleen wat het risico is, is dat je ook mensen meeneemt die gewoon uh, hun normale leven leiden en die ook elke keer gecontroleerd worden waardoor het discriminatie wordt. Discriminatie is in dit land verboden. Om te voorkomen dat agenten op basis van uiterlijk mensen gaan fouilleren... is er gekozen voor een systeem waarbij elke zoveelste voorbijganger wordt gecheckt. In de Amerikaanse stad New Orleans geldt een avondklok. Door orkaan Ida is de stroom uitgevallen. En om te voorkomen dat mensen gaan plunderen in het donker... is de straat opgaan verboden. Op plekken buiten de stad is het ook nog steeds een enorme ravage, ziet deze man. There's no power for hundreds miles. Things are on fire. It's crazy here, man. Veel bewoners zitten zonder eten en drinken, maar het kan altijd erger, zegt deze man. Hij is blij dat hij nog leeft. We're fine, you know, we're just we're still alive. You know, we survived it. It was really bad. That was the first time I ever been in a storm this bad. It was kind of scary at times. Uh, but yeah, we, we good. Everything's good. We're still alive. Voor zover bekend zijn er vier doden gevallen door orkaan Ida. President Biden zegt dat er hulp komt om het stroomnetwerk zo snel mogelijk te fixen. En op de Paralympische Spelen heeft handbiker Janette Jansen opnieuw een medaille gepakt. Gisteren was het brons, vandaag won ze goud ten koste van haar Duitse tegenstander. Was spannend, ze zaten elkaar op de hielen. Toen kwamen ze het middenstuk weer een beetje terug. Ik denk nee. Nou ja, en toen heb ik nog een keer gas bijgegeven, nog een keer opgeschakeld gelukkig denk, ja, dat rechte stuk moet ik gewoon echt all-out. Want als zij kan sprinten, haalt ze me weer in. Dat gebeurde dus niet, waardoor Jansen goud pakte. Ze doet trouwens al voor de zevende keer mee aan de Paralympics. Ze begon als rolstoelbasketballer en doet nu dus mee aan het handbiken. Jansen heeft inmiddels al 10 medailles in de pocket. Het weer, de dag begint grijs met soms een beetje motregen... maar vanmiddag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. Uh, I'm gonna kick my feet up, and stare at the fan.